Gert met het NOS Journaal. In het Europees Parlement wordt morgen een resolutie besproken over Nederland en het PVV-meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen. In de uitgelekte tekst wordt gesteld dat het meldpunt in strijd is met Nederlandse en Europese regels en in strijd met Europese waarden als vrijheid, tolerantie en respect voor mensenrechten. Donderdag kunnen de Europese parlementsleden over de resolutie stemmen. GGD's zien in de eerste maanden van dit jaar een verdere stijging van het aantal mensen dat besmet is met kinkhoest. In sommige regio's is het aantal besmettingen ten opzichte van vorig jaar verdubbeld tot verviervoudigd. Het RIVM ziet al jaren een toename in het aantal besmettingen. Vooral volwassenen bij wie de vaccinatie is uitgewerkt zijn een besmettingsbron. Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen en leidt tot hevige hoestbuien en het ophoesten van slijm. Jaarlijks worden 200 tot 300 mensen opgenomen in het ziekenhuis, vooral jonge kinderen. In de Amsterdamse zedenzaak heeft advocaat van Robert M. om wraking van de rechtbank gevraagd. De wrakingskamer met rechters van buiten Amsterdam zal beoordelen of de rechtbank moet worden vervangen vanwege vooringenomenheid. De ouders van misbruikte kinderen hebben van de rechtbank spreekrecht gekregen en volgens de verdediging van Robert M. is dat in strijd met de wet. Spreekrecht geldt normaal alleen voor de slachtoffers zelf. PSV heeft trainer Fred Rutte ontslagen. Rutten wordt verantwoordelijk gehouden voor de matige resultaten van de laatste tijd. PSV verloor de afgelopen week drie keer op rij van Twente, Valencia en NAC. In de Eredivisie staat de ploeg op een teleurstellende vierde plaats. Philippe Cocu en Ernst Faber maken het seizoen af bij de club. Cocu was assistent van Rutten en Faber was hoofdcoach bij Eindhoven, dat een samenwerkingsverband heeft met PSV. Het weer wisselen bewolkt vanavond in het hele land opklaringen, ook morgen bewolking en periode met zon. Het wordt morgen 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3 kilometer.